Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De afgelopen twee jaar zijn drie mensen overleden... en heeft een vrouw een miskraam gekregen door een listeria-besmetting. Ook zijn zeker twintig mensen ziek geworden. Het RIVM gaat ervan uit dat ze de besmetting hebben opgelopen... door vleeswaren die afkomstig waren van fabrikant Offerman in Aalsmeer. De fabrikant kampt al langer met problemen. Vanochtend werden vleeswaren van Offerman teruggeroepen uit supermarkten en groothandels... Dat er drie, doden zijn heeft het RIVM pas deze week ontdekt... door een nieuwe onderzoeksmethode. De helft van de Nederlandse kaasexport naar de VS... krijgt te maken met Amerikaanse importheffingen van 25 procent. Goudse en Edammerkaas met keurmerk staan niet op de lijst. Gisteren kondigden de Verenigde Staten importheffingen aan... op allerlei Europese producten... vanwege de steun van de Europese Unie... aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De gezochte crimineel Ridouan Taghi was ook betrokken bij liquidaties... in de zaak rond de motorbende Caravaggio, zegt het Openbaar Ministerie. Het OM stelt dat hij een van de opdrachtgevers was van tien liquidaties en pogingen daartoe. Op een tussentijdse zitting zei het OM verder dat Caravaggio drie groepen had die liquidaties uitvoerden. Het aantal vragen om een coulancevergoeding van het CBR is deze zomer fors opgelopen. Tot eind augustus kwamen er bijna 1900 verzoeken binnen, bijna 1000 meer dan begin juli. De aanvragen zitten door een vertraging bij het CBR zonder rijbewijs... en maken extra kosten voor een spoedaanvraag bij de gemeente. Veel ouderen deden zo'n spoedaanvraag... omdat de verplichte medische keuring veel te lang op zich had laten wachten. Het doek is gevallen van wielenploeg Rompot. Het team heeft geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden en moet daarom stoppen. Elf renners zijn nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Rompot werd in 2015 opgericht door onder andere Michael Zeilaert, Michael Bogert en Erik Breukink. Het weer buiig, ook af en toe zon.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 Dit is ZFM. Get to your mind and let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked up music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. town, I'm in town. Cause if you don't, I will come back to hold y'all. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along. Take a look at me now, cause here I am.